Zij vinden dat Shell mensenrechten schendt, vertelt verslaggever Helene Ecker. Volgens de rechter schendt Shell inderdaad de mensenrechten. Eh, niet alleen van huidige, maar ook toekomstige generaties. Daarnaast is Shell een van de grootste uitstoters van de wereld, zei de rechter. Eh, Shell alleen heeft eh, meer uitstoot dan heel veel landen, waaronder ook Nederland. gaat zelfs om, om tien keer zoveel. In het jaar 2030 moet Shell de uitstoot hebben verlaagd met 45 procent. Restaurants en cafés mogen op 5 juni weer open, net als musea's, theaters en de bios. Volgens bronnen in Den Haag gaan die versoepelingen in als de coronacijfers positief blijven. Daar wordt vrijdag een knoop over doorgehakt. De druk op de Olympische Spelen in Japan wordt steeds groter. Vandaag zei een belangrijke sponsor dat ze het eigenlijk ook niet zien zitten om de Spelen door te laten gaan. In Japan is corona nog lang niet onder controle. De organisatie zit er nogal mee in de maag of ze het mega-evenement nog kunnen cancelen. De voor's en tegens hoor je vandaag in de podcast Lang Verhaal Kort van 3FM en NOS op 3. En een volgende stap in de streamingdienstoorlog. Want Amazon wil nu serieus de concurrentie aangaan met Netflix en Disney. Amazon koopt voor bijna 7 miljard euro filmstudio MGM. Die ken je misschien hiervan.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 zoals het gaat. Toch wil ik zo graag weten hoe het is als jij weer voor staat. Jij is nog één keer.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 的歌。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 you give, the less that I need. love science and smart stuff. It's not enough, smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's and a broken fuse. he walked through that He's all over prime time. She could have been a movie star. Never got the chance to go that far. life was oh, now we'll never know. No, no, no, no. Oh. They were crying to the camera. Said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round would've talked to him, gave him the time of day, I turned away. If I would've been maybe go this far. zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na ongeveer 150.000 prikken met het Janssen-vaccin... heeft bijwerkingencentrum LAREP niet één melding ontvangen... van trombose in combinatie met een laag aantal bloedblaadjes. België is vandaag juist gestopt met het vaccin voor mensen onder de 41 jaar. Amazon neemt filmstudio MGM over voor bijna 8,5 miljard dollar... MGM heeft ruim 4000 filmtitels, waaronder bijvoorbeeld alle James Bond films. Die kan Amazon nu via zijn eigen streamingdienst gaan uitzenden. En de meeste spelers van het Nederlands elftal zijn op het trainingskamp ingeënt tegen het coronavirus. Met het oog op het Europees kampioenschap over een paar weken. De vaccinatie is vrijwillig. Zes spelers wilden niet. Het weer, morgen eerst wat lichte regen, later geleidelijk droog en wat zon. Het wordt 15 graden. run. I am. Who the hell? Who the hell? Now you know who the fuck I am. Hold up, every girl likes confidence. But did you think about the consequence? Slow up, you don't know me like Oh, seems you're not listening. Now I'm just like, who the hell?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 Cause my life is music, the beat of the drum in your heart. she's like Softly you whisper, you're so.